Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal. Overheidsuitgaven. De regeringen van Nederland en Aruba hebben erover een akkoord bereikt. Dat heeft minister Plasterk bekendgemaakt. Per 1 augustus zal een speciaal college toezicht houden op de uitgaven van Aruba. Vorig jaar weigerde Nederland nog om in te stemmen met de begroting van Aruba. Er zou te veel worden uitgegeven. Premier Eeman ging daarop enige tijd in hongerstaking. Aruba kampt nog altijd met een groot tekort. De treinstaking in Duitsland is een nieuwe fase ingegaan. Sinds vannacht rijden ook veel passagierstreinen niet meer. De staking begon gisteren met het stilzetten van goederentreinen in Duitsland. De machinisten van de vakbond GDL eisen meer loon en een kortere werkweek. Ze willen de staking tot zondagochtend volhouden. Miljoenen Duitsers zullen ermee te maken krijgen... en NS International denkt dat zo'n 10.000 Nederlandse treinreizigers gedupeerd zullen zijn. Menselijke resten die onlangs in Nieuw-Zeeland werden gevonden zijn van de Nederlandse backpacker Kent Bogers. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben zijn familie inmiddels ingelicht. De 26-jarige Bogers werd sinds 21 maart vermist. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, maar na een week is die gestaakt. De resten werden een week geleden gevonden in het noorden van het Zuidereiland. De grootste moslimorganisatie van de VS heeft de schietpartij in Texas, waar ook PVV-leider Wilders was, scherp veroordeeld. Op de bijeenkomst werden ook spotprenten met de profeet Mohammed getoond. Volgens de Council on American Islamic Relations is dergelijk geweld een grotere belediging voor de islam dan welke cartoon dan ook. De twee schutters werden door de politie doodgeschoten. Het waren mogelijk moslim-extremisten. Het weer, buien trekken over het land samen met een stevige oostenwind. Overdag wordt het snel 19 graden langs de westkust tot 23 in het oosten. Aan het eind van de ochtend volgen stevige buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten.